7 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de Gazastrook is vannacht gefeest vanwege de wapenstilstand. Meer dan een week geleden was het daar en in Israël helemaal mis. Er werden heen en weer eh, heel veel raketten afgevuurd. Maar nu is er eindelijk een staakt het vuren afgesproken... en moet het geweld voorlopig stoppen. Midden in de nacht gingen mensen feestend de straat op. totaal zijn de afgelopen dagen meer dan 200 Palestijnen omgekomen. In Israël hebben 12 mensen het geweld niet overleefd. Na drie dagen zoeken is een voortvluchtige militair uit België nog steeds spoorloos. De man verdween begin deze week met een lading wapens uit de legerkazerne... en heeft afscheidsbrieven achtergelaten. De afgelopen tijd bedreigde hij corona-experts. Het Belgische leger gaat vandaag opnieuw naar de man zoeken. ProRail wil dat het kabinet miljarden steekt in het spoor. In het AD aan de Telegraaf zegt de baas van ProRail dat hij dat aan de informateur heeft gevraagd. Ook wil hij tientallen stations opknappen en nieuwe stations bouwen op plekken waar veel nieuwe huizen worden gebouwd. Een superspannende avond voor FC Emmen en NAC Breda. Ze stonden gisteravond in de halve finale van de play-offs. En het bleef tot het einde puntje op je stoel voetbal met penalties. Zo klonk het op Radio Drenthe. Ella Lucie of Frips. Ella Lucie in de kruising. Het is afgelopen. Het is afgelopen. FCM tegen degradeert. Na drie jaar, exact drie jaar, naar de keukenkampioen-divisie. En dat doet pijn. Ja, pijnlijk dus. Deze Emmen supporters balen enorm. Ze spelen gewoon goed en ze hadden gewoon verdiend eh, moeten winnen. Maar ja, de beste wint niet altijd, helaas. Ja, balen. Balen, helaas. Ja. Als je hierop aan laat komen, dan, eh, ja, dan kun je dit verwachten. Maar het is compleet onnodig. En eh, ja, ze hebben het wel aan zichzelf te danken, helaas.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 ProRail heeft in een brief aan informateur Hamer gevraagd om miljarden uit te trekken om het spoorwegennet te moderniseren. In het AD en de Telegraaf zegt de topman van de spoorbeheerder dat er de komende jaren honderden nieuwe medewerkers nodig zijn voor de vernieuwing op het spoor. En parkeren op straat in Scheveningen gaat definitief geen 10 euro per uur kosten. De gemeenteraad heeft het plan om de parkeeroverlast tegen te gaan weggestemd. De raad is bang dat Scheveningen als een te dure badplaats bekend komt te staan.